Vooral Almegens met het NOS-journaal. Kwetsbare kinderen krijgen steeds vaker niet de hulp die ze nodig hebben. De kinderombudsman maakt zich zorgen en vraagt minister De Jonge van Volksgezondheid om maatregelen. Als kinderen dringend psychische hulp nodig hebben, is er steeds vaker geen plaats. Ook werken volgens de kinderombudsman organisaties in de jeugdhulp en in het passend onderwijs vaak langs elkaar heen en zijn de verschillen tussen gemeenten groot. Een van de slachtoffers van de tramaanslag in Utrecht is uit het ziekenhuis ontslagen. De vrouw van 21 uit Nieuwegein raakte zwaar gewond... toen Gökmen T. vorige week maandag in de tram op het 24 oktoberplein in het rondschoot. schoot. Een man en een vrouw liggen nog in het ziekenhuis. Vrijdag zei burgemeester Van Zanen dat ze er slecht aan toe zijn. In zeker zes Duitse steden zijn gemeentehuizen ontruimd. In Augsburg is vanwege een geweldsdreiging de politie massaal aanwezig... en is het tramverkeer stilgelegd. In Kaiserslautern, Göttingen en Neunkirchen zijn e-mails binnengekomen... waarin wordt gedreigd met een bom... Ook in Chemnitz en Rendsburg zijn gemeentehuizen ontruimd. Of er een verband is tussen de dreigingen is niet duidelijk. De Australische nationalistische partij One Nation... heeft de Amerikaanse wapenlobby NRA om geld gevraagd. Volgens nieuwszender Al Jazeera, die geheime gesprekken filmde... wil de partij met het geld de strenge wapenwetten in Australië versoepelen. In mei zijn er verkiezingen in Australië. Sylvia Weven heeft de Max Veldhuisprijs voor kinderboekenillustraties gekregen... De jury van de stichting PC Hoofdprijs voor de Letterkunde... noemt haar illustraties trefzeker en getuigen van flair. Weven maakte tientallen boekomslagen en schreef ook veel boeken. Aan de Max Veldhuisprijs is een geldbedrag verbonden van 60.000 euro. Het weer, het is wisselend bewolkt. Af en toe komt de zon er doorheen. Vooral in het binnenland kan lokaal nog een bui vallen... en het wordt vanmiddag een graad of 10. Morgen vrijwel droog, zo nu en dan zon...